uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een akkoord tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië over de brexit is binnen handbereik. Dat zei EU-onderhandelaar Michel Barnier vandaag tegen het Europees Parlement. Volgens Barnier is een akkoord voor bijna 85 rond. Alleen de grenskwestie met Noord-Ierland blijft een probleem. Volgende week woensdag komen de EU-regeringsleiders bij elkaar. Ze hopen dan een brexit-akkoord te kunnen sluiten. Ook bondskanselier Merkel en premier Rutte zijn optimistisch gestemd over zo'n akkoord. Ze hebben elkaar vanmiddag in het torentje ontmoet om ingewikkelde dossiers te bespreken... ter voorbereiding op die Europese top van volgende week. In Lage Zwaluwen bij Breda zijn een groot drugslaboratorium en een hennepkwekerij ontdekt. De politie heeft meerdere mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. Het drugslab zat in een loods waar het een puinhoop was. Volgens de politie stonden er vaten van 2 meter hoog... en werd er mogelijk amfetamine gemaakt. Het opruimen gaat waarschijnlijk dagen duren. De hennepkwekerij bevond zich onder de grond. De orkaan Michael bereikt naar verwachting in de loop van vanavond... de Amerikaanse staat Florida. Michael neemt steeds verder in kracht toe. Het Amerikaanse orkaancentrum zegt dat er inmiddels windstoten zijn gemeten... van 250 km per uur. De snelheid waarmee Michael in kracht toeneemt verbaast deskundigen. Hij is nu categorie 4, sterker dan orkaan Florence. Gevreesd wordt dat Michael de zwaarste orkaan wordt... die het noordwesten van Florida ooit heeft getroffen. En het kabinet overweegt een onderzoek naar de stoffelijke resten... van Johan van Oldenbarneveld. Raadspensionaris van Oldenbarneveld werd in 1619 in Den Haag geëxecuteerd. Waarschijnlijk is hij begraven op het Binnenhof in de grafkelder onder de Eerste Kamer. Die kelder is nu ontoegankelijk, maar nu de gebouwen aan het Binnenhof worden verbouwd... wil premier Rutte nadenken over een onderzoek van de kelder. De familie van Van Oldenbarneveld en de SP hebben daarom gevraagd. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot ongeveer 11 graden. Morgenochtend bewolking en in het zuiden wat lichte regen. Smiddags overal zon en dan wordt het tussen de 20 en 24 graden. forget that my life is empty without you. Sayonara. Close your eyes now, little girl, cause tomorrow. zijn met de Golden En eh, ja, het geluid van Den Haag, zeggen ze wel eens. Ik ben het er wel mee eens, maar aan de andere kant... er komen zoveel mooie dingen uit Den Haag. Ik bijna zeggen vergaande glorie. Maar ja, het, is, eh, het, blijft, eh, het blijft lekker. En uh, de virtuoos op de gitaar natuurlijk Adje van den Berg. En ze zeggen Adje van den Berg. Waar kennen wij die ook alweer van? Nou, nog niet zo heel lang geleden. Een paar jaar geleden. Zwolle, IJzerhallen, White Snake. DJC, daar gaat hij. songs of yesterday. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. him about Jason. Make some noise. searching for an answer. I never seem to find what I'm looking for. Oh Lord, I pray you give me strength. charity Ja, dit was wel een beetje... Eh, ja, dit was David Coverdale, de zanger van White eh, Whitesnake. Die, eh, ja, die is op dit nummer al iets ouder. Zijn stem ja, heeft of aan de Johnny Walker gezeten of aan de, de McDonald's. Een van de twee. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Blijft in ieder geval een wereldnummer. Here I Go Again van Whitesnake. Ja. nou jongens, wat denk je? een, even een belletje doen, denk ik. Geen belletje, geen tringbelletje, nee. Een bellet. Judas Priest. Bekend van stevig werk. Bekend van heel stevig werk. dat mooi, of was dat mooi? Ja. Yeah. Je luistert naar de Rock Ballads, CFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. En inderdaad, een beetje schor. <laughs> Gaan we rustig mee door, hoor. Dreaming the future drinking on the past Thinking about the things that have been forgotten to remember and trying to forget that my life is empty without you. Sayonara, close your eyes now, little girl, cause tomorrow. forgiven. And the angel shot a poison pointed dart. Golden Earring, Hold Me Now. En eh, ik was in de veronderstelling dat ik deze al had gedraaid, maar... Ja, ik word er ook niet jonger op natuurlijk. Goed. Ik kreeg net een berichtje van iemand die zegt van... dit nummer lijkt heel anders, heel, eigenlijk heel erg veel op het andere nummer van de Golden Earring. Dus dan gaan we het even uitproberen. Nou, er zit wel verschil in hoor. Was de professor hier nog maar? Ja, denken is weten. I could bet on New Year's Eve he called me up at night from the other side of the world. Ed was always there, alright. Ed's got the looks of a movie star. Ed's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. got the ring. summer at the festival, holding on real tight. On the back of a Harley, you took me for a ride in the sky. It's got the looks of a movie star. It's got the smile of a prince. He rode a bike instead of a car. to the Run, ook van de Golden Earring. En ik kreeg snel dus een berichtje van een oplettende luisteraar... die zegt, ja, de Hold Me nou is net ook al geweest. Nou ja, goed, ik heb voor de helft gedraaid. Dus dan telt het niet, toch? Ja. Ja, ik vind gewoon bij alle rockballads die ik ook draai... eentje mag er niet ontbreken. as he screamed for his mother. And I fell by his side, and that's how we died, clinging like kids to each other. And I lay in the mud, and the guts, and the blood, and I wept as his body grew colder. And I called for and she never came. Though it wasn't my fault, and I wasn't to blame. The day not half over, and ten thousand slain. And now there's nobody remembers our names, and that's how it is for us all. Yeah, good old Lemmy. De zoekjes blijven binnenkomen, dus hier is er weer een. En wellness, ik zou gewoon voorop gaan. en de verzoekjes die stapelen zich maar op. Ik kan er niet eens meer overheen kijken, maar goed. Ik ga mijn best doen. Voor de late inschakelaars. Hier luisteren naar in Zandvoort. Het is Rocktober, dus vanavond de Rock Ballet. Ja, Bon Jovi, Bed of Roses. Ja, ook dat hoor je natuurlijk. We laten niks achterwege, nee. Ik ben enorm verheugd op de hele vele luisteraars natuurlijk. Hoop luisteraars van de, eh, The Challenge. En uh, eh, behoeft verder geen uitleg. Hij die de schoen past, pakt de andere ook uit de das. Ja. En over challenge gesproken. Verzoekje. je eh, niet gekker worden natuurlijk. Geluid van Schiedam. Vanuit de meldkamer van... Eh, ja, een meldkamer zeg maar. Er kwam vandaag ook een geluid uit en ze zeiden van... we willen graag dat nummer horen, kan dat? Ja, natuurlijk. Het is eigenlijk wel geen rockballet. Maar ja, het is wat je er zelf van maakt. Ja, deze gaat helemaal richting Schiedam. daar zit een eh, meldkamer van een heel groot beveiligingsbedrijf. ik vind het ook leuk dat ze daar luisteren. Maar let wel een beetje op, jongens. Let wel een beetje op. Ja. Degenen die vaker naar eh, de rockballers hebben geluisterd van... Uh, ja, <laughs> van bovengenoemde, zeg maar. Dat ben ik dan. Die weet dat ik eh, altijd nummers draai van de Scorpions. Het liefst eh, ja, wat aparte versies. Dus geen nummers die ze een achtste voren spelen en zo. En daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Ik heb er bijvoorbeeld eentje die... En eh, ja, die zal ik vast iemand aanspreken, denk ik. Gewoon puur om het feit dat het een mooi nummer is... en dat hij ook live gespeeld is. Alright, this next one is from the Pure Instinct album. is You and I. Ja, dat is nou jammer. En dan haalt hij mij de teksten weg. Hij maait mij al het gras voor de voeten weg. Jammer. Vooruit. control because of you, babe. lose control. When you look at me like this, there's something in your eyes that is saying tonight. I'm not in child anymore. Life has opened the door to a new, exciting life. I lose control when I'm close to you, babe. Something in your eyes is this love. 60 nummers, dat is toch hartstikke mooi. En ik weet nu al, ik kom wel weer tijd tekort. Dus eh, er komt vast nog eens een keer een, eh, ja, een extra uitzending met de rock ballads. Doen we die na de 60 en na de blues. En wordt toch weer een nachtuitzending. Visualiseer maar. Ja, als je het hebt over eh, vervlogen dromen, dan zeg je toch still dreaming. Ja. Yeah. White Snake komt hierna. En dat is er ook eentje die... Eh, ik, ik blijf het nummer gewoon geldig mooi vinden. Ik zie ze nog zo, zo staan in Zwolle. Twee meloten staan met de kop vlak voor die <laughs> luidsprekers. Drie dagen lang fluiten de oren. Drie dagen lang, beste vrienden. Met dit nummer. is er eigenlijk wat. Oh, met pijn in mijn hart doe ik dit. Het nummer helaas wegdraaien. Want ik heb daar een verzoek staan en ik heb het al acht minuten voor neer. Ik weet niet hoe het bij jullie in eh, Den Landen is, maar... Hier bij mij op Den Klok is het acht minuten voor. En er werd een nummer gevraagd. En dat nummer dat duurt om precies te zijn 4 minuten en 44 seconden. Dus je verveelt je nog geen 4,5 minuut, zeg maar. Maar ik weet zeker dat ik de anderen ook wel plezier mee doe. Het verzoekje, daar komt-ie. Hij ik kan er niks aan doen. Ik galt gewoon mee met uh, eh, Axel Rose. En ja, dan maar geen stem horen. Dan maar geen geluid produceren als je een telefoon oppakt. Helaas. Ik kan alles zeggen. We hebben geluisterd naar de rock ballads. En zo gaan we naar het laatste nummer alweer. Alle verzoekjes gedraaid. En met dit nummer besluiten wij deze uitzending. Ronnie James Dio, 3-1. Het is een cover van Aerosmith, maar deze is toch stiekem mooier. past is gone. zelfs dit nummer moet ik wegdraaien. Jongens, de klok tikt door. Ja, voordat je het weet hebben we de kerstboom weer staan. En ja, ik heb er eigenlijk wel veel zin in. Maar goed, eh, voor de rest van de week niks eigenlijk. Volgende week vrijdag, dus vrijdag over een week. The Boys are back in town natuurlijk. En, eh, en wat er verder eh, ten tafel komt, zeg maar.